Ik zag je glimlach en jij keek mij aan. Mona Lisa, ik heb die blikken verstaan. Sinds ik jou zag, voel ik mij heerlijk en blij. Mona Lisa, lach je alleen voor mij? lach je alleen voor mij. Het was in Parijs in de lentezon. Ik weet nog precies waar het geluk begon. Toen ik je diep in je ogen zag, kwam op je lippen een lach. Mona Lisa. Ik zag je glimlach en jij keek mij aan. Mona Lisa, ik heb die blikken verstaan. Sinds ik jou zag, voel ik mij heerlijk en blij. Mona Lisa, lach je alleen voor mij. Maar al het geluk ging zo snel voorbij. Het was toch zo mooi tussen jou en mij. Zoals het kwam, zo verdween het weer. Plotseling zag ik jou niet meer. Mona Lisa, ik zag je glimlachen, jij keek mij aan. Mona Lisa, ik heb die blikken verstaan. Sinds ik jou zag, voel ik mij heerlijk en blij. Mona Lisa, lach je alleen voor mij. Mona Lisa, lach je alleen voor mij. Lach je alleen voor mij. Lach je